uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De internationale wapenhandel heeft vorig jaar geen last gehad van corona. Uit berekeningen van het Zweedse Vredesinstituut CIPRI blijkt dat de sector voor het zesde jaar op rij groeide. In 2020 steeg de omzet van de 100 grootste wapenfabrikanten met 1,3 naar ruim 470 miljard euro. Dat terwijl de wereldwijde economie juist kromp met 3,1 de stichting bereidt een financiële claim voor tegen het ministerie van Volksgezondheid... vanwege een groot datalek in de coronasystemen van de GGD. In januari bleek dat duizenden callcentermedewerkers... de persoonlijke gegevens konden inzien van alle 6,5 miljoen mensen... die vanwege corona contact hadden met de GGD. Een aantal keren is ook informatie doorverkocht aan criminelen. De schadeclaim wordt gefinancierd door een anonieme geldschieter. Als er een vergoeding komt, krijgt die persoon 20% van de opbrengst. Tijdens de eerste campagnebijeenkomst van de nieuwe Franse presidentskandidaat Eric Zemmour zijn demonstranten in elkaar geslagen. Een groepje activisten stond in het publiek en stond op met t-shirts waarop nee tegen racisme stond. Op camerabeelden is te zien hoe aanhangers van Zemmour de betogers te lijf gingen en met stoelen gooiden. Zemmour is een rechtspopulistische publicist. Vorige week stelde hij zichzelf officieel kandidaat voor de presidentsverkiezingen. Hij wil naar eigen zeggen Frankrijk heroveren op immigranten. In Maastricht is de politie uitgerukt voor een chocoladepistool. Een man belde de politie omdat hij een verdacht pakketje voor zijn voordeur zag liggen. Toen de agenten zelf een kijkje namen bleek dat het om snoepgoed ging. Een chocoladepistool met daarbij een chocoladedoosje munitie. De vinder heeft de chocola aan de agenten meegegeven. Het weer vannacht koelt het af naar 0 tot 2 graden en er is kans op mist.